Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet garandeert gemeenten dat ze genoeg geld krijgen om burgers met lagere inkomens 800 euro te geven vanwege de stijgende energierekening. Veel gemeenten zijn huiverig omdat ze bang zijn dat ze een deel uit eigen zak moeten betalen. Ze willen daarom een lager bedrag uitkeren of de doelgroep beperken. Minister Schouten voor Armoedebeleid beloofde in de Tweede Kamer dat die angst onterecht is. Gemeenten krijgen volgens haar alles vergoed. De burgemeester van Zwolle zegt zeer geschrokken te zijn van de schietpartij in een McDonald's in zijn stad. Daar werden de afgelopen avond twee mensen doodgeschoten. Burgemeester Snijders spreekt van een heftige gebeurtenis die veel impact heeft op de medewerkers en bezoekers. Naar verluid zijn de slachtoffers van Turkse afkomst, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. Een man van 50 uit Den Haag krijgt geen straf voor het doodsteken van een 17-jarige jongen in 2020. Het OM had zes jaar cel geëist, maar de rechter oordeelde dat de man handelde uit noodweerexces. Hij fietste s'avonds laat in Den Haag toen de jongen naast hem kwam fietsen, hem aansprak en hem ging slaan. De man zegt dat hij voor zijn leven vreesde en geen kans had te vluchten. Daarom greep hij zijn mes en stak hij op de jongen in. In Barcelona hebben ruim 91.000 toeschouwers gezien... hoe de vrouwen van FC Barcelona de halve finales van de Champions League bereikten. Barcelona won met 5-2 van landgenoot Real Madrid. Nooit eerder trok een wedstrijd in het vrouwenvoetbal zoveel publiek. Het oude record dateerde uit 1999. Toen trok de WK-finale tussen het Amerikaanse en het Chinese vrouwenelftal in Los Angeles 90.000 bezoekers. Ruim 1000 minder dan de afgelopen avond in Barcelona. Het weer. Vannacht valt er regen en natte sneeuw, minima rond het vriespunt. Overdag is het koud, met maximaal 4 graden en een stevige wind. Het is bewolkt en er valt regen en natte sneeuw.